Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Verenigde Naties maken zich zorgen over twee dammen in Libië. Het gaat om een dam in de buurt van de stad Benghazi... en om een dam tussen Benghazi en Derna. De druk op de dammen zou enorm zijn. De berichten over de situatie zijn wel tegenstrijdig... want volgens de autoriteiten zijn beide dammen in goede staat... en functioneren ze normaal. Derna werd een week geleden zwaar getroffen door storm Daniel. Vooral omdat twee dammen het begaven. Duizenden mensen kwamen om het leven en nog eens duizenden zijn vermist. Klimaatverandering is het belangrijkste thema voor de ruim duizend jongeren... die dit jaar hebben meegedacht over het UNICEF Jongerenadvies. In dat rapport dat vandaag verschijnt op Jongerenprintjesdag komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan reclames voor vlees- en vliegreizen. Ook zou het openbaar vervoer goedkoper moeten worden... en de belasting op vervuilende auto's en scooters verhoogd. Een groep jongeren gaat vandaag over de adviezen in gesprek met Tweede Kamerleden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een focaccia-brood uit de supermarkt dat mogelijk listeria bevat. Het gaat om focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterraneo met houdbaarheidsdatum 3 oktober. Geadviseerd wordt het brood niet te eten. De listeria-bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand... zoals zieke, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen. In zeldzame gevallen kunnen mensen die de bacterie binnenkrijgen zelfs overlijden. Ajax doet aangifte tegen een aanklager van FC Twente. Die riep na afloop van de wedstrijd tussen de clubs... racistische opmerkingen naar Ajax-spits Brian Brobby. De identiteit van de man is bekend. Hij krijgt per direct een stadionverbod. En dan het weer. Vanuit het zuiden komen er buien aan en daarbij zit ook onweer. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen. Het wordt niet kouder dan 18 graden. In de ochtend verdwijnen de buien weer en daarna schijnt de zon af en toe. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 about the break of dawn. We're slipping on the highs. Tomorrow we are gone. I should run, and the feeling goes on, and the feeling goes on and on. 不。 jouw keuze ZFM. unforgettable in every way forevermore and forevermore that's how you unforgettable too. much more I wanna do it angels giving